Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In Ecuador is de beruchte bendeleider Fito opnieuw opgepakt. De drugshandelaar ontsnapte vorig jaar uit de gevangenis en sindsdien ontbrak ieder spoor. Fito was veroordeeld tot een celstraf van 34 jaar voor drugshandel. Na zijn ontsnapping werd in Ecuador de noodtoestand afgekondigd. De bende van Fito wordt gezien als een terroristische organisatie. De agenten vonden hem in een klein gat onder een huis. Voor de gouden tip voor het vinden van Fito was een beloning van 1 miljoen dollar uitgeloofd. In Venendaal is een grote brand uitgebroken in een fabriek waar veevoer wordt gemaakt. Volgens de veiligheidsregio heeft de brand zich door het hele gebouw verspreid en is het pand niet meer te redden. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar andere bedrijven. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren te sluiten. In Frankrijk zijn door noodweer zeker twee mensen om het leven gekomen. In hoofdstad Parijs kwamen straten blank te staan en liepen metrostations onder water. Frankrijk gaat al een week gebukt onder een hittegolf met temperaturen lokaal boven de 40 graden. Noord-Korea heeft de bouw van een groot toeristisch complex afgerond. Het resort ligt aan de oostkust bij de stad Wonsan en heeft plek voor 20.000 toeristen. Het is een belangrijk project voor leider Kim Jong-un die weinig vakantiegangers toelaat in het land. Al zijn Russen wel welkom in bepaalde regio's. Noord-Korea en Rusland hebben afgesproken samen te werken op het gebied van toerisme. Beide landen hebben te maken met sancties van veel andere landen. De Canadees Denis Villeneuve wordt de nieuwe regisseur van de nieuwe James Bond film. Dat is bekendgemaakt door Amazon, die sinds kort de rechten van de filmreeks heeft. Meer details zijn er nog niet. Zo is niet bekend wanneer de film uitkomt en wie er in de huid van James Bond kruipt. Het weer. Buien trekken over het land, soms met onweer. Tussendoor zijn er langere droge perioden. Vanmiddag trekken de buien weg. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. me so to cry. And know just where to find the answers, and I know just how to lie.